Kasper Meijer met het NOS-journaal. GGD-artsen hebben soms bewust de vaccinatieregels omzeild... om ernstig zieke kankerpatiënten te kunnen vaccineren tegen het coronavirus. Dat meldt de Volkskrant na gesprekken met patiënten en artsen. Volgens de krant worden patiënten in sommige gevallen als zorgpersoneel geregistreerd... zodat ze nu al aan de beurt zijn voor een prik. Veel kankerpatiënten hebben geen voorrang op een vaccinatie... omdat ze geen verhoogd risico zouden hebben om te overlijden aan corona. Het RIVM verwacht dat AstraZeneca-vaccins snel niet meer nodig zijn voor het inenten. Dat zegt vaccinatiecoördinator Van Delden in het AD. Hij denkt dat er na half mei voldoende andere vaccins beschikbaar zijn... en dat AstraZeneca hoogstwaarschijnlijk niet meer gebruikt hoeft te worden. Door zeldzame trombosebijwerkingen heeft het Brits-Zweedse vaccin een beschadigd imago. Veel mensen komen daardoor niet opdagen voor een AstraZeneca-prik... terwijl ze nu nog geen ander vaccin kunnen krijgen. Illegale migranten ontlopen vaak hun uitzetting... omdat herkomstlanden niet meewerken aan terugkeer, schrijft de Telegraaf. In de afgelopen jaren gebeurde dat ruim 13.000 keer. De landen van herkomst moeten helpen als een migrant geen paspoort meer heeft. In veel gevallen liep de uitzetting stuk... omdat een land helemaal niet reageerde op een verzoek van Nederland. Bij Afghanistan en Marokko gingen uitzetpogingen het vaakste mis. De Braziliaanse president Bolsonaro bezuinigt dit jaar een kwart op het milieubudget in zijn land. Dat blijkt uit cijfers die de regering bekend heeft gemaakt. Het is in strijd met wat Bolsonaro twee dagen eerder zei op een wereldwijde klimaattop. Toen gaf hij aan zich flink te willen inzetten om ontbossing van de Amazone tegen te gaan. Het budget hiervoor zou verdubbeld worden en in 2030 moest de ontbossing helemaal gestopt zijn. Dan nog het weer. De dag begint koud. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft zo goed als droog en de temperatuur loopt op naar 10 tot 14 graden. Morgen meer bewolking en iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.